De meeste aanslagen worden gepleegd met vuurwerk of zelfgeknutselde bommen. Carola Schouten, die een Taskforce tegen explosieven leidt... zegt blij te zijn dat het aantal niet is gestegen... maar benadrukt dat dat nog steeds vier keer per dag gebeurt. Ook vannacht wordt hard gewerkt om het spoor begaanbaar te houden. Op zeker 20 plekken in Nederland worden wisselsneeuw vrijgemaakt, meldt ProRail. Ook wordt een kapotte bovenleiding bij Hillegom gerepareerd. De NS rijdt vandaag weer een aangepaste dienstregeling. Daarin moeten treinreizigers naar het noorden extra overstappen in Zwolle. Vanaf daar rijden naar Groningen en Leeuwarden alleen sprinters. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn drie doden gevallen bij een Russische droneaanval. 13 anderen raakten gewond, zegt de burgemeester van Kiev. Meerdere gebouwen vlogen in brand en er zijn ook explosies gehoord. En ook in het westen van Oekraïne zijn aanvallen gemeld, in Lviv. Daar is volgens de burgemeester kritieke infrastructuur geraakt. En in het centrum van Amsterdam is iemand zwaar gewond geraakt... nadat hij onder een metro is gekomen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens AT5 gebeurde het op station Rokin van de Noord-Zuidlijn. De politie houdt alle opties open, ook die van een misdrijf. Ze zijn daarom nog op zoek naar mensen die het hebben zien gebeuren. In het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw. Daar geldt code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. In het noorden wordt het min 1, op andere plekken dooit het. En dit was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden vier 4 uur geweest.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 Jouw hit, jouw 538 met Alex Warren. Je hoorde Eternity. 538. Zo, van harte welkom in de 538. Op wat mij betreft de mooiste dag van de week. We zijn namelijk eh, aanbeland op de vrijdag. En dat betekent dat we lekker eh, richting het weekend gaan. En laten we eerlijk zijn, je kunt je weekend niet beter beginnen... dan met eh, de leukste ochtendshow van Nederland. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en eh, Florentien. Met vandaag de gast Wilfred Gené... waar ze afgelopen woensdag nog niet heel blij mee waren. Overigens is Wilfred aanstaande vrijdag hier bij ons de gast in deze radioshow. Hij gaat toch ook niet zingen, hè? hij gaat zingen. Oh, nee. Hij heeft een, hij heeft een plaat gemaakt. En die komt die oh. vrijdag komt hij oh. hier. Ik hoop dat de stil nog even aanhoudt meteen vanaf 6 uur dan hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en 10 in een nieuwe editie van de 58 Ochtendshow.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 Waar je echt helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om te weten of zo, weet je wel. En toen dacht ik, ja weet je, ik gooi er altijd mee dood in mijn radioshow. Altijd van die ellendige weetjes waar je dan eigenlijk naar zit te luisteren. En ik weet gewoon dat je denkt, oké boeien, weet je wel. <laughs> dat mag, dat mag. Daarvoor zijn die kansloze kennisfeitjes ook. Maar nu al kans dankzij dat soort eh, kennisfeitjes om uh, het 538 slaapmasker te winnen. Ideaal voor in de slaapkamer. Je kunt er ook nog een keer mee slapen, is ook wel fijn. En... Eh, heb hier twee stellingen voor me. Eén daarvan is waar, één daarvan is klinkklare onzin. Aan jou de vraag welke is waar en welke is dus niet waar. Met vandaag stelling 1. In sommige landen heet vrijdag officieel visdag... omdat mensen vroeger geen vlees mochten eten op die dag. Of is stelling 2 waar? In Noorwegen noemen ze de vrijdag Vika-dag... omdat iedereen daar verplicht taart moet eten. Welke denk jij dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Je kunt het eh, me laten weten via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Heb je het 538 slaapmasker te wonnen? Stelling 1 of stelling 2? Kom maar door. Time standing Tracing my body with your fingertips. what you're feeling, and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. tunnel vision every second.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 Is dat de eh, stelling 1 vannacht? In sommige landen heet vrijdag officieel visdag... omdat mensen vroeger geen vlees mochten eten? Of denk je nee, stelling 2 is waar vannacht? In Noorwegen noemen ze vrijdag Vika-dag... omdat iedereen daar verplicht taart moet eten. Welke van de twee denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Je kunt het me laten weten via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen live in de uitzending... dan win je het 538 slaapmasker. 538. de Apple 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je nu Alesso en Becky Hill. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around. 538. Jouw hits, jouw 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. about me 538 met de nieuwste van Max en Andy Grammer. Je hoorde The Thing I Love. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ja, mag ik je van harte welkom heten in eh, Kilian's Kansloze Kennisquiz. Mocht je me wat langer kennen dan vandaag... dan weet je dat ik uh, eh, groot fan ben van, eh, van die kansloze kennisfeitjes, weet je wel... waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch leuk is om te weten, weet je wel... dat je een keer het ijs kan breken of dat soort dingen. Je kunt er ook nog een keer het 538 slaapmasker mee winnen. Eh, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is eh, waar, één daarvan is klinkklare onzin. Aan jou de vraag, welke is waar? Met vandaag stelling 1. In sommige landen heet vrijdag officieel visdag... omdat men vroeger geen vlees mocht eten op die dag. Of is stelling 2 waar? In Noorwegen noemen ze vrijdag Vika-dag... omdat iedereen verplicht taart moet eten. Aan de telefoon heb ik Ben. Ben, goeienacht. Goeienacht. Wat, uh, wat houdt jij nog zo, zo laat wakker of zo vroeg wakker deze, deze vrijdag? Nou, het is meer zo laat. Ik zit, eh, ik zit lekker te gamen. Ik moet iets te doen hebben. Je zit lekker te gamen, maar eh, eh, moet, je, morgen niet vroeg op dan, vandaag dan? Nee, nee lekker lang weekend. Dus dat, dat scheelt. Oh, heerlijk. Heb jij, wat, wat zijn je weekendplannen verder dan? gamen, feesten, gezelligheid. Eigenlijk één en al plezier. <laughs> gamen, feesten, gamen, feesten en nog een beetje slapen tussendoor, zeg maar. Ja, dat, dat is wel handig. <laughs> Anders, hey, anders, hou ik het ook niet vol. Nee, zo is het ook. En wat, wat voor game speel je nu? nu ben ik FIFA aan het spelen. FIFA, kijk eens aan. Voetbalspelletjes dat toch? Ja, maar eh, of het lukt of ander iets. Of het lukt. <laughs> Hou ik in het midden. Oké. Hey Ben, ik liet je net twee stellingen horen. Eén ervan is waar, één ervan is onzin. Welke denk jij dat waar is? Ja, dan ga, ga ik echt gokken en dan denk ik stelling 1. Stelling 1. Jij zegt dat, eh, dat vrijdag officieel visdag... Eh, ja, precies. Maar je zegt altijd, het is een gokje, je weet het niet zeker. Nee, eh, dat, taart, op, eh, dat taart lijkt me niet. Eh, dat lijkt me niet. Dan zou iedereen daar modder vet moeten zijn. Ja, en vis, dat, dat lijkt mij het meest vooral dan. Ben, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het goed! Kijk. Ja, ik moet wel zeggen, ik, ik, ik sta wel open voor, voor vrijdag van plichttaart eten. Maar wat je zegt, daar word je ook zo moddervet van. Wel lekker. Nou, zal het bij mij niet zoveel heel veel verschil uitmaken, maar... Eh, <laughs> nee, ik, ik, ben het helemaal met je eens. Maar goed, inderdaad, eh, vrijdag heet officieel visdag... omdat mensen vroeger geen eh, vlees mochten eten. Ehm, er zijn een aantal landen, zelfs in, in onze buurlanden bijna... Die, waar die, traditie nog steeds in leven heerst bij de wat oudere generatie. Bijvoorbeeld Ierland, Polen, Italië en Spanje... en sommige delen van Latijns-Amerika... mogen mensen geen eh, eh, vlees eten en wordt dus altijd vis geserveerd. En nou, om het nog heftiger... Wat zei je? Dat wordt niks voor mij, want ik eet geen vis. Oh nee, en om het nog heftiger te maken is dat het zelfs op eh, bepaalde landen... in, in bepaalde restaurants hebben ze alleen maar vis en chips specials bijvoorbeeld. Nou, ik, uh, ik denk dat ik lekker in Nederland blijf. Maar dan moet ik <laughs> kijken. Ja, ik geef je groot gelijk. En dan laten wij gewoon lekker, uh, lekker in Nederland eh, de, de vrijdag taartdag uitroepen, ja? Ja, pak plan. Ben, game je nog even, jongen. Fijne nacht. Yo, hetzelfde. goede uitzending. Everybody, yeah. Rock your body. back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now.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 En eerst Kensington, dit is Stay. Give me love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing be. weer volledig geüpdate over de laatste sneeuwtoestanden in Nederland. Het gebeurt allemaal in een eh, nieuwe editie van de 538 Ochtendshow...